Hij kwam niet meer thuis na een feestje op zijn werk. een grote zoekactie deed niet alleen de politie mee... maar ook veel vrijwilligers. De Groningse politie kreeg veel tips over waar hij misschien kon zijn. Iedereen wordt nu gevraagd om vermissingsfoto's van Thomas van zijn socials te halen. In de haven van Rotterdam is 500 kilo drugs gevonden. De pakketten cocaïne zaten verstopt tussen potten jam. De drugs komt waarschijnlijk uit Colombia en is 37,5 miljoen euro waard. De drugs is inmiddels vernietigd. In Amerika is een man vrijgesproken die bijna zijn hele leven in de gevangenis heeft gezeten. Op zijn 23 e kwam hij vast te zitten voor een moord. Nu op zijn 71ste is hij weer vrij. Hij was al die tijd onschuldig en is blij dat er na al die jaren eindelijk gerechtigheid is. Yeah, is day we've been waiting on for a long, long time. It finally came and uh, we can say justice was done today. Nooit eerder zat er iemand zo lang onschuldig vast in Amerika. Het was een kort nachtje voor bewoners van een appartementencomplex in Arnhem. Zij moesten midden in de nacht hun huis uit omdat er een handgranaat aan hun voordeur hing. Sommige bewoners waren er niet van onder de indruk. Nee, daar schrik niet van. Het, is overal hetzelfde. Dus eh, waarom hier niet in Arnhem? Maar je dus- schrikt toch wel van een explosief? Nee. Waarom dan niet? Ja, nee, ja, ik, nee, ja, nee, ik schrik er geen van. Het is, daarom zeg ik, het gebeurt overal, dus eh, waarom hier niet? En wat vind je ervan, een granaat? Ik vind het gewoon eigenlijk normaal. Niet normaal? Wel normaal. Waarom dan? Het gebeurt overal. Vanochtend volg kon iedereen weer naar zijn eigen huis. explosief is op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Waarom de handgranaat aan de deur werd gehangen, weet de politie niet. Het weer. In de ochtend lichte regen. Later komen er pittige buien met onweer en hagel onze kant op. Tussendoor schijnt wel het zonnetje.